is nieuws van 8 uur. Waterwalgemoed bij het RWS Terreurbeweging Al-Nusra, de Syrische tak van Al-Qaeda, heeft zich afgesplitst. Door afstand te nemen hoopt Al-Nusra internationaal meer steun te krijgen. Nu staat de organisatie vanwege de banden met Al-Qaeda nog op de Amerikaanse terreurlijst. Al-Nusra wordt daardoor niet betrokken bij internationaal overleg... en deed ook niet mee aan het staakt het vuren dat in februari inging. Al-Qaeda heeft toestemming gegeven voor de afsplitsing en zei dat de organisatie moet doen wat nodig is om de jihad in Syrië voor te zetten. Bij een afvalverwerker in Moerdijk heeft vanavond een grote brand gewoed. Een loods met 300 ton lege verfblikken stond in brand. Vanwege de stankoverlast is omwonenden geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is de brand onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen. De rechter heeft een streep gehaald door een proef in Nieuwegein... waarbij winkels naast hun eigen diensten ook alcohol mochten aanbieden. De gemeente stond er bijvoorbeeld een kapper toe... om een wijntje te schenken tijdens het knippen. De Sluitersunie had een zaak aangespannen tegen Nieuwegein. Volgens de rechter kan een gemeente alleen onder bijzondere omstandigheden afwijken van de regel... dat er in winkels geen drank mag worden geschonken. En daarvan is hier geen sprake, oordeelt de rechtbank. Door een nieuw glazen dak in een Natuurhistorisch Museum in Oxford wordt het zo warm in het gebouw dat een deel van de collectie verloren dreigt te gaan. De dakramen hebben geen UV-werende folie, waardoor de temperatuur op zonnige dagen oploopt tot 44 graden. De hitte en UV-straling vernielen de tentoongestelde voorwerpen, zoals walviskeletten. Ook voor bezoekers is het soms niet te harde in het museum. De directie geeft toe dat het niet slim was om de folie achterwege te laten en gaat die alsnog aanbrengen. Het weer de komende uren minder buien en meer ruimte voor de zon. Halverwege de avond is het ongeveer 19 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, iets meer wind en een graad of 21. In het weekend net zo warm, maar dan wel droger en meer zon.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 Nou, wat een schrik. Weer hier bij Alternative FM. Op een onverklaarbare manier eh, gaat het ineens in eh, één keer twee nummers achter elkaar. Dat, eh, dat, dat vind ik raar. En ik zat nog niet eens met mijn uh, tien geboden aan dat apparaat om daar mee te beginnen. Maar ciao Lucifer, daar begonnen we dan mee van deze Alternative FM. En die werd gevolgd door Arna met De Horizon van de gelijknamige EP die zij heeft gemaakt. Overigens, Ciao Lucifer was met For Real. Dank weer aan onze vriend Thomas de Jong met Jong ZFM. Volgende week is hij er weer. 9 over 8 inmiddels eh, geworden. Oh, en over twee weken, dat zeg ik goed, ja, hebben wij hier ook weer eh, namelijk live muziek bij ons in de studio. Dan komt Rhino, dus dan eh, weet je in ieder geval dat we dan ook nog wel het nodige gaan hebben. Twee nummers dus aan het begin van deze Alternative FM. Eentje werd er een beetje bruut afgebroken, want ik had zeker nog een minuut over. Dus wat er eh, nou in vredesnaam met eh, de, de airplayer aan de hand was... die via eh, een, ja, een ding van Bill Gates werkt... ja, op een, een of andere manier gaat het allemaal toch niet zo zoals ik het dan hebben wil. Maar goed, maakt niet uit. we hebben natuurlijk nog veel meer dan dat. zoals bijvoorbeeld dit is het openingsnummer van de Rotterdammer Autumn Child. Tenminste, dat is de, de, de werknaam het echt heet hij anders. Wordless Poem voor Fiona heet eh, het album wat hij gemaakt heeft. Eh, een tijd lang geleden had ik hem al gespot. Maar toen stond er zo verschrikkelijk weinig nog... Eh, was er nog zo verschrikkelijk weinig te vinden. Maar inmiddels heeft hij dat album uit. En de openingstrack van dat album... Wordless Poem voor Fiona heet Bear Tree House. Inderdaad. En dat was hem. Yellow Grass, Down to the Water. Ik heb hem een tijd niet eh, gedraaid. Eh, daarvoor Autumn Child met eh, Bear Tree en dan nog wat. dat was van het album Wordless Poem voor Fiona. En dit was wel even weer stevige Americana, moet ik erbij zeggen. Maar wat is Americana eigenlijk? Het is een beetje de mengelmoes van country en noem, noem het hele zwikkie maar op. Dus eh, er, zit, eh, er zit wel degelijk eh, iets van een serieuze ondertoon. Dat, dat sowieso. ook een beetje voor het wat geliktere, stevige werk... om het dan maar zo te zeggen, Box Ruba met Backdoor de Rotterdamse Mickey Zomerdijk met de Whisper to the Sea. Het is al eh, van een tijdje terug <clears throat> bezig met nieuw materiaal. Dat, dat sowieso. En daarvoor eh, uit Brabant, het Brabantse land, Box Ruba met Backdoor Man. Begint het mij dat ik me toch even wat meer een eh, radio-edit van dat ding moet maken. Want de uitrol is toch nog een beetje te langzaam. En dan lijkt het net alsof er van alles en nog wat gebeurt. Maar er gebeurt dus helemaal niks meer in, in het resterende 5 à 10 seconden wat je dan nog hoort. Maar goed, ehm, we hebben natuurlijk ook eh, gevoelige songs. En dit komt net als Mickey Zomerdijk. Eigenlijk is dit een beetje een Rotterdams blokje. Michel Ebbe met Emmy's, Emma's Diary. Daarachter de nieuwe single van Brechtje Sanne Lacour. Dat belooft nog wel wat. Emma says it's late. Emma doesn't mind. Emma needs those moments for which most of us are blind. Emma loves to listen, songs to set her free. Emma smiles, I'm lucky she's the better half of me. Mm-hmm. Emma needs her freedom like a poet longs for pain, like a painter needs his colors, like a garden needs the rain. Emma knows the game is rigged, they play whatever is sin. Emma knows the distance slowly grows. Things I'm crazy and says that I'm confused. Emma loves to fight, she knows she won't lose. Emma's built her army, mostly out of words. Sometimes Emma summons monsters hiding in a word. Cause Emma needs a seat like birds need the sky, like a flower needs the sunlight, like a baby needs to cry. And my crow's more friendly with every season turn. Cause Emma's met the bitter end and she knows and my wonders far beyond my reach. She likes traveling places, most likely I will never see. Look at my pores them Well, it's never too late. to begin with. While the hurricane lingers in the dark, yet to be unchained, and erase every attempt of reconciliation. Het achterste wat je hoorde was van Shanna met eh, Getting Close... van het eh, gelijknamige EP wat ze onlangs heeft uitgebracht. Getting Close. Brechtje Sanne Lacour hoorde je daarvoor met Letter to Romance... en daarvoor Michel Ebbe met Emma's Diary. En als we dan toch nog een beetje over wat vlot materiaal hebben... dan hebben we het over Marvin Day met Northern Light. because you're dead me to go and hide. You'll find when my mind is said I could lead you anywhere to the most wondrous places. Seek, you shall find me under the There's Such a Thing as Two van Summer Hoes. En ze komen uit Rotterdam, hoewel... Uh, manlief, Peter Jessen, dat is van oorsprong een Deen. En Vera Jessen-Jurend, dat is de andere helft. Ze zijn getrouwd. En ze vormen samen dat eh, tweetal. En eh, ze treden heel veel op in huiskamers. En dit was het laatste werkje wat ze aan het begin van het afgelopen jaar hebben gemaakt. Daarvoor hoorde je Songhouse met Stronger. En daar weer voor hoorde je ook weer een hele eh, grappige van eh, Marvin Day. Tenminste, nou grappig, hij is gewoon eh, heel erg aardig aan de weg aan het timmeren. Marvin Day met Northern Light. Dus dat zijn weer drie nummers achter elkaar die je hebt kunnen beluisteren. Nederlandstalig werk, ook weer uit Rotterdam. De lange reis van Jeroen Rama. dat het anders was, zei hij meteen. Kijk dan daar, kijk dan daar wil ik heen. Hij kan vliegen over weilanden, varen over zee. Niks houdt hem tegen, niks houdt hem vast, oh nee. maar jongen, ben je bereid? Oh, ben je er klaar voor, voor de lange reis? Ik wou dat het anders was anders dan alleen. Kom dan hier, kom dan hier. Zie hem in de morgenzon met zijn kopje thee. Denkend aan vroeger, verlangend naar alles wat niet meer je gaat op reis. Four Leaf Clover, zo heet de EP van Ariane. En eh, dat is toch heel wat anders als Riders Rain. Volgens mij bestaat die band ook eh, niet helemaal meer. Dus eh, ik weet het eigenlijk niet helemaal zeker. Dus dat, dat, dat is iets wat, wat ik eigenlijk zomaar even <laughs> roep. Maar goed, anders ga ik het voorzichtig zeggen. Dan zijn de activiteiten van Riders Rain wel een beetje op een laag pitje gesteld. want Ariane heeft het druk met het, ja, het verkondigen van dit eh, verhaal. Daarvoor hoorde je de lange reis van uh, Jeroen Rama. Het is eh, vijf minuten voor negen.